Uur. Morat Rouakiri met het NOS-journaal. In Canada is 12 jaar cel geëist tegen de Nederlander Aydin C... voor het online afpersen en intimideren van Amanda Todd. De 15-jarige tiener pleegde in 2012 zelfmoord. De aanklager sprak in de rechtszaal van moreel verwerpelijke daden... met verwoestende gevolgen. De zaak van Todd kreeg wereldwijd grote aandacht... omdat ze voor haar dood een video had opgenomen... met een noodkreet over haar situatie. Daarin sprak ze niet, maar deelde ze haar ervaringen in teksten op briefjes. De NS onderschat hoeveel treinen uitvallen door gebreken aan materieel, meldt NRC. Ook heeft de NS te weinig zicht op gevaarlijke situaties op het spoor. De krant onderzocht het dossier van een klokkenluider die in 2019 een melding deed. De inspectie concludeerde na onderzoek dat het systeem waarmee de NS defecte treinonderdelen en reparaties registreert urgent moet worden verbeterd. De NS zegt tegen NRC dat er in 2019 intern onderzoek is gedaan naar die meldingen... en dat daarbij geen veiligheidsproblemen gebleken zijn. Premier Rutte is ontstemd over het verzoek van enkele oppositiepartijen... om koning Willem-Alexander af te laten zien van de jaarlijkse verhoging van zijn inkomen. Hij noemt het verzoek goedkoop. Het Koningshuis is een kwetsbaar en teer bezit, zei Rutte in het jaarlijkse debat... over de begroting van de koning. Premier Rutte vindt dat de partijen de kwestie te simplistisch voorstellen. De koning heeft ook te maken met hogere kosten, vindt de premier. De Nederlandse motorcoureur Victor Steeman is enkele dagen na zijn crash... tijdens een race in Portugal overleden. Steeman was zaterdag betrokken bij een grote crash... waarop de race onmiddellijk werd stilgelegd. De 22-jarige coureur van MTM Kawasaki lag sinds het ongeluk afgelopen zaterdagmiddag in kritieke toestand in een ziekenhuis in het Portugese Faro, waar hij gisteren is overleden.